Op de plek van het ongeluk was de stroming sterk en de roeiboot sloeg om door de boeggolf van een binnenvaartschip. Op zee voor Vlissingen is het stoffelijk overschot gevonden van de zeiler uit Terneuzen die sinds twee weken werd vermist. Hij zat op het jacht dat omsloeg doordat plotseling de vin onder de kiel afbrak. Van twee opvarenden was meteen al duidelijk dat ze het niet hadden overleefd en nu is ook de derde dode geborgen. Drie andere mensen overleefden het ongeluk met het jacht. Bij de beschieting van politiemensen bij de Tempelberg in Jeruzalem zijn twee agenten omgekomen. Een derde is gewond. De daders, drie Israëlische Arabieren, werden bij een achtervolging door de politie doodgeschoten. In verband met de spanning in Jeruzalem gaan de vrijdaggebeden op de Tempelberg vandaag niet door. De kabinetsformatie gaat na een korte onderbreking vandaag weer verder. Er was twee dagen pauze omdat de onderhandelaars van de ChristenUnie naar een concert wilden van U2 in Berlijn. Begin deze week een D66-onderhandelaar Pechtold dat het met de formatie niet erg opschiet. Buma van het CDA denkt dat het nog wel een tijdje gaat duren. De grootste zwarte markt van het internet, B, is gesloten bij een internationale politieactie, meldt de Wall Street Journal. B zat op een verborgen deel van het internet. Dagelijks werd er voor zo'n 700.000 dollar aan drugs, wapens en vervalste identiteitsbewijzen verhandeld. Een van de beheerders, een Canadees, is opgepakt in Thailand. Ajax speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympique Nice. Eind deze maand is de uitwedstrijd in Frankrijk. Een week later spelen de teams in Amsterdam. Het weer, buien met kans op onweer, later droog en steeds meer zon. En het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Morgen grijs en wat regen en een graad of 20. Dit was het... En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en afrit Bunschoten, een kwartier verdraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Del 5 minuten...